alle drachtige geiten af te maken... Het VARA-programma Zemla heeft een brief met dat advies in handen gekregen. De ministeries van Volksgezondheid en Landbouw zijn druk in overleg over de aanpak van Q-koorts. Tot er duidelijkheid is over de maatregelen maakt het kabinet nog niet bekend waar de grootste brandhaarden van Q-koorts zijn. De alarmcentrale van 112 kan vanaf vandaag iedereen traceren die met het noodnummer belt. Zo kan misbruik beter worden aangepakt. Tweederde van de telefoontjes zijn van grappenmakers. Alle bedders zijn te traceren, ook als er geen simkaart in een mobiele telefoon zit. Misbruik van 112 is strafbaar. Wie een valse melding doet, kan tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. PABO-studenten krijgen vanaf volgend schooljaar extra kennistoetsen voor taal en rekenen. Naast de instroomtoets moeten ze voortaan aan het eind van hun propenduizen en aan het slot van de opleiding een kennistoets maken. Wie ervoor zakt, kan niet als leraar aan de slag. Verder moeten PABO-studenten minimaal vijf uur per week besteden aan rekenen en vijf uur aan taal. In midden-Turkije zijn zeven militairen doodgeschoten en acht gewond geraakt. Hun voertuig reed in een hinderlaag en werd door onbekenden met automatische wapens beschoten. De daders zijn volgens de regering linkse militanten of Koerdische rebellen. De aanslag komt aan de vooravond van een zitting van het Turkse Constitutionele Hof... over een verbod op de landelijke pro-Koerdische politieke partij. In Carré in Amsterdam nemen honderden mensen afscheid van de vorige week overleden Ramse Shaffi. Nog voordat de deuren van het theater opengingen stond buiten al een lange rij van fans. Belangstellenden kunnen nog een half uur in Carré de laatste eer bewijzen aan Shaffi. Morgen wordt de zanger in besloten kring begraven. Het weer, bewolking neemt verder toe en vooral in het zuidwesten regen.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 When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. goed herinneren, zo rond het jaar 72, 1973... toen kwam dit singeltje uit van Paul Simon. En dat was zo ongeveer het eerste singeltje wat ik had in stereo. Meer Goyard, Down by the Schoolyard. Paul Simon zelf geschreven en natuurlijk ook eh, dat... Joep, joep, had hij eh, zelf helemaal ingebracht hoor. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Deze formatie noemt zichzelf No Blues, maar als je goed luistert zit er toch wel een blues in hoor. Zeker ook in Memphis. toch is het een eh, klein beetje bluesy-achtig. hè? Farewell, zo heet deze cd die No Blues heeft eh, uitgebracht. Alweer even geleden hoor. stukje Italiaans in het programma Muziekcarrière. Per Amor van Andrea Bocelli. perdonerai senza mai pensare che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi questo cielo in fiamme ricade sei me. sempre come se Soms heb je van die muziek die ontzettend veel werkt van je geluidsinstallatie. Luister maar eens naar deze diepe bassen en die hele hoge tonen. Om die goed weer te geven moet je toch een redelijke installatie hebben, dacht ik. En daar heeft uh, eh, Nene Sherry hoogstwaarschijnlijk geen rekening mee gehouden. Want eh, hoeveel mensen luisteren niet naar hun muziek op zo'n gewoon klein draagbaar radiootje? En dan gaat er toch veel verloren van move with me Move With Me, Nena Sherry van de cd die ook alweer even geleden is eh, uitgebracht.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 vie, ils vont rentrer chez lui, ils sont dans le midi. C'est une belle histoire de parler, comme je vais Et c'est daar kan ik kapot, zo wanneer het nooit iets Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit aujourd'hui, démocrate, c'est une embrasse. nog een, nog een sloot. Nog een tanker, nog een jacht, nog een fregat, nog een boot. Nog een, nog een, nog een schelp. Nog een tank, nog een jeep, nog een raket, nog een mijn. Nog een, nog een, nog een lijk. Nog een feest, nog een glas, nog een dans, nog een kus. Nog een, nog een, nog een dag. Nog één, nog één, nog een sloot. Nog een tanker, nog een jacht, nog een fregat, nog een boot. Nog één, nog één, nog een schelp. Nog een tank, nog een jeep, nog een raket, nog een mijn. Nog één, nog één, nog een lijk. Nog een feest, nog een glas, nog een dans, nog een kus. Nog één, nog één, nog een keer. herkend, uit 2002 eh, inmiddels alweer. En ik heb begrepen dat hij nog eh, regelmatig op het podium staat. Hij heeft ook ooit een eh, uitstapje, uitstapje, een uitstap gemaakt naar Amerika. Maar ja, hij zei van, de mensen die daar wonen, die verstaan over het algemeen geen Nederlands. Ik zou ze het liefst allemaal in het Engels gaan zingen. En toen vroeg hij aan Loris P. van, zou jij de liedjes van mij om willen zetten naar het Engels? Zij zei, natuurlijk wil ik dat doen. Ze is er bijna negen maanden mee bezig geweest. En toen werd er tegen haar gezegd van... waarom neem je zelf geen cd op met deze prachtige liedjes? En dan wordt alles ineens everything... dat applaus geldt dus voor die Laurie Spee. Dat u daarnet hoorde, dat was van een cd uit 1997. Dat was die cd waar ik net met u over had. Zij zingt dan de stukken van Herman van Veen. Die Herman van Veen hier in Nederland al wereldberoemd heeft gemaakt... heeft zij dus ook op een cd gezet. En daarna kwam er nog een keer een live cd uit van diezelfde Laurie Spee. dan zult u horen dat haar stem daar in eh, zo'n live eh, eh, publiek net zo mooi, net zo goed klinkt als dat het in de studio klinkt. Toen dat tegen haar gezegd werd van ga nou zelf eens die cd opnemen met allemaal liedjes van Herman van Veen, toen zei ze van nee, die zijn zo mooi, die kunnen alleen maar door de meester gezongen worden. Maar daar zijn ze toch wel van teruggekomen hoor. Iedereen was vol lof over deze cd, zodat ze ook in de studio dit ging zingen. For every every fool and clown Pure intentions set him free. Won't give up or be held down. I feel verdiend applaus hè, voor, eh, voor deze dame, voor deze Laurie Spain. Ik heb nog een eh, Nederlandse productie voor u in, eh, in petto. En dat zijn niemand minder dan Nick en Simon. Die zijn tegenwoordig ook niet meer weg te denken uit de vaderlandse top 40. Hè? Na een lange vol klim jij weer uit de dal. Kijk naar all gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. Maar zorgen had je lichaam in zijn macht. We konden naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. go. That's slow and that's fast. One takes forever and the other don't last. No, it don't last a moment, but that moment's a dream. There's two ways to go, there's no in between. There's two kinds of love that's good and that's bad. But the best love I've known, that's a love I can't have. But I still taste her kisses, and I still see her eyes. I still hear her voice, and I still hear her lies. dream that I can't get through. No, I can't get through to tell you how I feel. There's two kinds of love, one of them ain't real. There's two kinds of love that's good and that's bad. But the best love I've known, that's the love I can't have. I still taste her kisses, and I still see her eyes. I still hear her voice, and I still hear her lies. Border Crossing, zo noemt hij de cd die hij uitbracht in 2003, deze David Olney. En misschien bent u wel liefhebber van eh, dit soort muziek. En dan moet u maar eens in uw eh, favoriete platenzaak gaan kijken of ze daar deze cd kunnen bestellen via Cora Song Records. Want hij zal niet zo makkelijk te bemachtigen zijn hier in Nederland hoor. En weer tien jaar eerder werd deze cd uitgebracht, Midnight Sun... Dat is toch de maan? Nou ja, goed. Maggie Riley die noemde de cd zo Midnight Sun. En daarvan Single Heartbeat. In België lopen twee mensen rond, uh, van der Velde en Roland Kampenhout. Zo heten deze twee. En eh, ze brengen over het algemeen alleen maar Nederlandstalige muziek. Maar soms dan willen ze ook wel eens een keertje een uitstapje maken. Het zijn eigenlijk een beetje troubadours. Uh, à la Dimitri van Toren hier in Nederland. Maar als ze met z'n tweeën op het podium zitten... dan maken ze wel eens een uitstapje naar het Engels. Gone. Sold and gone. to the rice swamp, dark and lone, where the slave whip ceaseless swings, where the noisome insect stings, where the fevered demon strews poison with the falling dews, where the sickly sunbeams glare through the hot and misty air. Gone, gone, sold and gone to the rice swamp, dark and lone, from Virginia hills and waters. Woe is me, my stolen daughters. If this life you're living it's driving you to drink. You sit alone at night, wondering what to think. Let me give you some consolation. If I might. I don't worry about a thing. I know that nothing's gonna be alright. You know this world is but one big troubled spot. Some folks have plenty, and some have not. I used to be worried, but I finally saw the light. I don't worry about a thing. I know that nothing's gonna be alright. Don't waste your time trying to be a go and getter. You know that things get worse before they get any better. There's always a fool gonna use some real dynamite. I don't worry about a thing. I know that nothing's going to be alright. If this life you're living, driving you to dread, you sit alone at night, wondering what to think. Let me give you some consolation. If I might, I don't worry about a thing, cause I know that nothing's gonna be alright. nothing's gonna be Twee heren die dus eigenlijk uh, Nederlandtalige troubadours zijn. Nu een stukje blues in, in het Engels en dan niet onverdienstelijke. dit is ook een man die altijd in het dialect zingt. En dan heb ik het over Gerard van Mazakkers. Samen met de vaste mannen van de CD Achterland. Het is altijd ik zet de glazen op tafel en de beste fles. Mm, we bakken en we braaien en de oven op zes. Als je het kan de meedoen. Je komt er maar in. Ik laat een dag nog even duren. Ik kijk niet op een uur. Ik doe mijn huis in. Want het is altijd, altijd nou. Of het nog Pinksteren of Ossen is, ik wacht niet op Sint-Jutemus. Altijd nou. Wie heet er iets aan, aan mijn twijfelt? Een kwartje per stuk. Mm, ik top mijn eigen. Nog eens een ongeluk. zak het doen of zak het laten? En ga ik door of sta ik stil? En neem nou toch eens een beslissing. Maak dat nooit eens een vergissing, want je weet niet wat je wil. Want het is altijd, altijd, altijd, altijd nou. Of het op en op is, ik wacht niet op Sint-Juttemus. Altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Of het op en op Posten is, ik wacht niet als Sint-Juttemus. Altijd nou. En wat komt dan naar een twijfel? Altijd spijt. Hm, ik kan wel blijven mouwen om de verloren tijd. Ik kan wel blijven zeggen dat ik het zo niet aan bedoel. Dat ik het anders wou, je weet dan goed dat gaat, foute boel. Want het is altijd, altijd, altijd, altijd nou. nou. Of het nou Pinkster en Apostel is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus, altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. nou. Of het nou Pinkster en Apostel is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus, altijd nou. zet de glazen op tafel en de beste fles. Mm, we bakken en we braaien en de oven op zes. Als je zin hebt, kan er meedoen, Ga komt er maar in. Ik laat een dag nog even duren, en kijk niet op een uur, ik begin. Het is altijd, altijd, altijd, altijd nou. nou. Of het nou Pinkster en op Ossen is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus, altijd nou. Want het is altijd. Of het nou Pinksteren en Apostelen is, ik wacht niet als sint jutemus altijd nou. Nou ben er daar een apasje, is dus ik wacht niet tot Sint-Juttemus. Altijd nou. Want het is altijd. Altijd, altijd nou. Of ik naar er en Apostelen is, dus ik wacht niet als in Juttemus, altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Of ik naar er en Apostelen is, dus ik wacht niet als in Juttemus, altijd nou.